Van der Linde met het NOS-journaal. De grote brand die woedt in Venendaal is tot in de verre omtrek te zien. De rookwolken zijn gezien in Druten, Tiel en Arnhem. De brand in de Utrechtse plaats brak vanochtend uit in een gebouw van een bedrijf dat met cacaopoeder werkt. Het vuur sloeg over naar een ander pand. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De politie heeft een man van 22 uit Hoofddorp aangehouden... die ervan wordt verdacht dat hij vannacht is doorgereden na een aanrijding. In Nieuwveen in Zuid-Holland werd een 19-jarige vrouw van haar fiets gereden. Ze raakte zwaar gewond. Ze was met een groep vrienden. De vader van de twee overleden Nederlandse broers in Turkije is buiten levensgevaar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt de man nog wel in het ziekenhuis. Gisteren werd bekend dat de jongens van 15 en 17 jaar dood waren gevonden op hun hotelkamer. Hun vader was in kritieke toestand. De man zou in shock zijn. De vader zou hebben verklaard dat de kinderen ziek waren geworden nadat ze uit eten waren geweest. De Turkse politie onderzoekt de zaak. Familieleden die naar Turkije zijn gereisd... hebben inmiddels met de vader kunnen spreken, zegt het ministerie. Rusland claimt dat het gisteren en vannacht 95 drones uit Oekraïne heeft neergehaald. Een van de drones veroorzaakte kort brand bij de kerncentrale van Koersk aan de grens met Oekraïne. Ook dieper in Rusland zijn drones gezien. Zo werden bij Moskou en Sint-Petersburg drones neergehaald. Bij een brandstofopslag in de buurt van Estland brak ook brand uit na een droneaanval. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aanvallen hebben vermoedelijk te maken met de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Het weer, zon en wolken en overwegend droog. Het is 18 tot 22 graden. Vannacht opnieuw koud. Lokaal kan het 6 graden worden. Morgen meer zon en droog bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 ZFM. darkness of your private room You've been kicking at the scandals of some old You're huddling up the sorrow like it's your best friend Thinking it's an inescapable end laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van drie uur.